wil Ruigoort. 15 tot en met 19 augustus 2024. Het eerste wil wat ik meemaak zonder Hans Plomp. de Field. Welkom allemaal. Voordat het festival begint, before the festival starts, willen wij een momentje hier samen om Rudolf en Hans te herdenken en alle anderen die herdacht willen worden op dit moment. Graag beginnen we met een gedicht van Roberta. Dit gedicht is voor de Homo Ludens. Het laatste beest ontsnapt. Zijn zwarte staart zwiept nog mijn hersenhelften door. Tussen mijn benen zit Boeddha in een poel van genot. droogte valt uit de hemel. Bladeren in het stof van de takken. Papegaaien kleuren grijs. Ze zoeken me en bieden me water. Met een laatste speeksel vang ik een vlieg. De dikke oorlog braakt zijn eten uit, veegt zijn handen naar mijn honden. In een duister korenveld laat de klaprozen hun giftige lippen lispelen. Ze zijn over de rivierbedding weggelopen. Het karkas van de witte dolfijn schittert in mijn ogen. Mijn moeder heet. Ach, laat maar. Ze paart, ze schelpt, ze schreeuwt, ik red haar. Alles wat van de natuur moet, Mijn haar wordt afgeknipt. Nog krimp ik. De grond sist naar me. Nog zwijg ik. We aaien en eten. Als ik daaraan denk. Bernard de Bosgek komt voor me dansen. Ik wist het wel. Mijn oogleden worden opgelapt, de zon schijnt naar binnen. Een boom groeit achter mijn rug om. Ik laat me drogen. Hij slaapt nu. Zijn staart sluit de cirkel. Ik laat de hemel barsten. speciaal voor vandaag, speciaal voor deze herdenking, speciaal voor dit moment en speciaal voor jullie. Especially for today, especially for this moment, especially for this homage, especially for all of us who are right here together now. We have a special guest, and that is Van love surprises. So do we. Welcome home, That's the name of my next song. Welcome home, family. Welcome home to this circle of love and this circle of intention, creativity, and beauty. And I get a big aho! aho. I'm going to sing a song I wrote with the Hopi prophecy. Can you turn me up on monitors? I guess the monitors are behind me. Doesn't matter. Thank you. When the earth has been ravaged and all the animals are all dying, a new tribe of people will be born upon this earth. Vermont, colors or races or creeds. Known by their deeds, here to make the earth green. Loving once again. They'll be known as the warriors of the rainbow. Warriors of the rainbow. couple louder warriors of the rainbow my answer to the Hopi prophecy. And all the animals are already dying. A new tribe of people have been born upon this earth. Look to each other. We come from all colors, all races, all creeds. We are known by our deeds, and we're here to make the earth green, it. known as the warriors of the rainbow. Warriors of the rainbow. Thank you, Great Spirit. Thank you for bringing us home again. Thank you for giving us vision. Thank you for all the children Fantosi. Thank you, Anne. <laughs> okay, before we all go in a parade to the new field, I would like to ask Wallacey Norman, we are going to unplug the other instruments. I think this purple one. Yeah, you can just run. Should I go? Because before you start. ask the tallest man of the troupe here on stage. His name is Mamdiak. Mamdiak is going to uh, prepare his talking drum. And then Mamdiak is going to walk with us to the new field where we are going to do the official opening. So before we all start walking, I would ask you one last time to appreciate this moment, all of us together, and to think of the ones that are not with us here today. You know, every moment is a good moment. Uh, but this is a moment is so special and valuable when we are together, is powerful and is strong. And here is home, and you must welcome home. So let's be all open the heart together. We have such beautiful moment, and to end on the beautiful moment. And each of you, you are, and you are beautiful. And each of you, you are, and you are an art piece. But because the world is in a big museum, thank you. We love you Sylvia, we do. Love you, We love you Sylvia, we schat. do. We love you Sylvia. Het is begonnen. Sylvia, oh Sylvia, we love you. Dank je voor alles dat je opneemt, altijd en op dit landje wil. 2024, de openingsceremonie. er doorheen? Nou. Hoeft ook niet. Ja, hoeft niet. Agora eu vou cantar e dançar para vocês. And today, now I am going to sing and dance for you. Eu sou Shirley Krenak do Brasil. Argentina, se chama Krenak. Krenak! My people is Krenak. E estamos aqui eu e o meu parente Wallace para trazer um pouco do canto Krenak em sinal de esperança para todos vocês. and I am here with my partner Wallace to bring songs of hope to all of you. Quando o povo Krenak canta, a gente entra em contato espiritual com os antepassados. When the Krenaki people sing, they come in contact with their ancestors. Nós não usamos nenhum tipo de planta ou bebida, nada, para alucinação. É tudo através da força mental. We don't use any plants, any drinks to make you uh, hallucinate. It's all through the power of the mind. Então, a partir de agora, vocês vão entrar em conexão com o povo Krenak. A partir de agora. And now you all will be connected with the people Krenaki. Erré? Erré! Erré! Erré! Eu vou cantar e vocês vão repetir comigo. Eu canto e vocês repetem comigo. Erré means all that's wonderful. Shirley will sing and you will all repeat together. Simbora, tambor! ये हे I'm midden op het podium समुद्र वसने Cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su van het eitje naar het nest. Soms dan ben je niemand en ineens ben je de beste. Soms wil ik dat ik verander en dan sta ik even ontsteekt de zon blijf ik branden? Wat houdt ik op de been? Waar land ik zacht? Hey, Wie wil ik zijn? Wie gidst me daar? Wie steekt de draak? Wie geeft de raad? De haas, de dwaas, wie vangt de tijd? Wie sust mijn spijt? Wie voert mijn strijd? Wie staakt mijn strijd? Wie creëert mijn werkelijkheid?